Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een steekpartij in Duitsland zijn zeker vier mensen levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat gebeurde gisteravond rond 6 uur op het Centraal Station in Hamburg. Zeker 13 anderen raakten ook gewond. Kort na de steekpartij op het perron werd een verdachte aangehouden. Het gaat om een vrouw van 39 uit Duitsland. Volgens de autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat de aanval politiek gemotiveerd was. De politie gaat ervan uit dat ze alleen handelde. De rechtbank in Parijs heeft acht mannen veroordeeld voor de overval op tv-persoonlijkheid Kim Kardashian. De straffen variëren van een boete tot jarenlange celstraf. De hoogste straf is voor een man van 69 die de leider van de bende zou zijn geweest. Hij krijgt acht jaar cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Kardashian werd in 2016 overvallen en vastgebonden in haar Parijse appartement. Vijf mannen in politieuniform namen voor miljoenen sieraden mee. Zo'n 10.000 kaarten voor een feest op de Amsterdamse Ringweg A10 worden ongeldig verklaard. Het gaat om tickets van mensen die meer dan het toegestane aantal kaarten hebben gereserveerd, zegt burgemeester Halsema. De kaartverkoop ging woensdag van start. Meer dan een miljoen mensen wilden een ticket bemachtigen. De kaarten worden opnieuw beschikbaar gesteld. Het feest op de A10 is op 21 juni ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Voetbalclub Telstar is weer een stap dichter bij promotie naar de eredivisie. In de halve finale van de play-offs werd met 2-1 gewonnen van FC Den Bosch. Het eerste duel was geëindigd in een gelijkspel. Telstar speelt in de finale tegen Willem II of FC Dordrecht. Die ploegen spelen vanavond tegen elkaar.